met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar drie schietpartijen in Hoorn gisteravond. Er zijn drie verdachten aangehouden. Een man van 19 uit Hoorn, een man van 20 uit Amsterdam en een minderjarige jongen. Twee mensen raakten gewond, onder wie een van de aangehouden verdachten. De politie gaat ervan uit dat er meer mensen bij de schietpartijen in Hoorn betrokken zijn. Bij de drie verdachten die tot nu toe zijn aangehouden zijn geen wapens gevonden. België krijgt bij het onderzoek naar de drone-incidenten hulp van Groot-Brittannië. De Belgische minister van Defensie, Franken, heeft de Britten om hulp gevraagd... en hij bedankt ze voor de snelle steun en solidariteit. Bij Belgische luchthavens werden afgelopen weken enkele keren onbekende drones gezien. De Britse stafchef van het leger noemt het aannemelijk dat Moskou erachter zit. Hij zegt dat het VK en de NAVO-landen elkaar steunen... en dat hij daarom materieel en mensen naar België stuurt... Ook Frankrijk en Duitsland hebben dat inmiddels gedaan, schrijft de Vlaamse nieuwssite VRT. Hamas heeft een kist overgedragen met daarin het lichaam van een Israëlische militair. Die is elf jaar geleden gedood tijdens een Israëlisch offensief in Gaza. De kist is overgedragen aan het Rode Kruis. De overdracht is onderdeel van de afspraken tussen Hamas en Israël over het staakt het vuren. Het lichaam van de militair zou gisteren zijn gevonden in een tunnel in Rafah in de Gazastrook. De vrouw die afgelopen nacht werd neergeschoten in Rotterdam... is een vrouw van 24 uit Os. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie pakte twee mannen op. Eentje is vrijgelaten. Hij bleek er niks mee te maken te hebben. Een man van 28 uit Nijmegen zit nog vast. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Lokaal kan wat mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Later meer bewolking en tegen de avond volgen buien.